spoedige start. met het NOS Journaal. In Den Haag doen duizenden mensen mee aan de Mars voor het Leven. Een demonstratie van de stichting Schreeuw om Leven tegen abortus en euthanasie. De organisatie schat het aantal deelnemers op 10.000 tot 15.000. De mars gaat door de stad en begon op het Malieveld. Daar werd gesproken door de leiders van de SGP en ChristenUnie. Het is de 25e keer dat de mars wordt gehouden. In het oosten van het land heeft het verkeer last van sneeuw en gladheid. De ANWB waarschuwt voor gladde wegen bij Arnhem en Apeldoorn. In Arnhem is 12 centimeter sneeuw gevallen... waardoor de stadsbussen een tijd niet konden rijden. De A50 bij Grijsoord moest rond half elf dicht vanwege twee geschaarde vrachtwagens. De weg is inmiddels weer open. Het Iraakse leger heeft terreurgroep Islamitische Staat verdreven uit Irak. Ook is de grens met Syrië weer volledig in Iraakse handen, zegt de Iraakse premier Abadi. Die benadrukt dat nu ook het westen van het land helemaal is bevrijd. De premier spreekt van een overwinning voor de Iraakse bevolking en voor moslims in het algemeen. Ruim drie weken geleden werd Rawa, de laatste stad in Irak, heroverd op IS. De IS-strijders zijn voor een deel gedood of gevlucht. Er wordt nog wel rekening mee gehouden dat de IS-strijders die nog wel in Irak zitten in staat zijn om aanslagen te plegen. In China is een automobilist gearresteerd die een meisje van negen had aangereden en haar toen had vermoord. Volgens een krant wilde hij haar laten verdwijnen om te voorkomen dat hij na de aanrijding levenslang schadevergoeding moest betalen. Een getuige zag de aanrijding gebeuren en noteerde het kenteken. De dader werd een paar dagen later gearresteerd. Overigens is het ook te betalen van levenslange schadevergoeding na een moord niet ongebruikelijk in China. Het weer van enkele winterse buien bij 3 tot 5 graden. Vanavond en vannacht gaat het vooral landinwaarts licht vriezen en is er kans op gladheid.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 boom. Do do do do do, chibo, chibo, boom. Do do do do do. red clay. sidewalks, the highways. See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply. Everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I.